Kasper Meijer met het NOS-journaal. De eerste zorgverzekeraar heeft een nieuwe premie voor volgend jaar bekendgemaakt. De premie voor een basisverzekering gaat bij zorgverzekeraar DSW komend jaar met 9,75 euro per maand omhoog naar 137,50 euro. Het bedrijf is traditiegetrouw de eerste die de nieuwe prijzen van het komende jaar presenteert. Ook andere verzekeraars zullen met hun premies waarschijnlijk in de buurt zitten. Eerder werd al duidelijk dat de zorgkosten komend jaar met ruim 8% stijgen. Australische militairen hebben in de Afghaanse provincie Uruzgan mogelijk een oorlogsmisdaad gepleegd. Volgens NRC maakten Nederlandse militairen daar in 2010 melding van. Een Afghaanse burger zou zijn gemarteld en doodgeschoten. Een rapport daarover dat binnen het Nederlandse leger rondging leidde niet tot actie. En volgens Defensie is het rapport inmiddels niet meer terug te vinden. De Tweede Kamer debatteert vandaag over de beoogde nieuwe transgenderwet. Daarin is onder meer vastgelegd dat mensen zelf de geslachtsaanduiding in hun paspoort kunnen aanpassen... zonder dat daar een verklaring van een deskundige voor nodig is. Het is nog niet duidelijk of de wet genoeg steun krijgt. Uit een rondgang blijkt dat veel partijen nog vragen hebben en nog niet weten of ze voor of tegen zijn. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots te laten botsen. Het was een test om te onderzoeken of zo'n botsing een manier kan zijn om de koers te veranderen als een planetoïde op de aarde zou afkomen en dreigt in te slaan. De botsing ging dus als gepland. Hoeveel de koers van de ruimterots verandert zal de komende weken moeten blijken. Het is de eerste keer dat er getest wordt of de aarde op deze manier kan worden beschermd. Het weer, het wordt een bewolkte dag met veel regen. In de middag kans op onweer en hagel. Het wordt ongeveer 12 graden. Later deze week minder regen en iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de ANWB. Er staan nog een paar hele lange files in de regio, zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen de knooppunten Watergaasmeer en Muidenberg is de verdraging nog ruim een half uur. Komt er een ongeluk op de A6, daar zijn inmiddels alle rijstroken vrij. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Huizen heb je ook nog een half uur verdraging.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 Baby, tell me what's on your mind. van ZFM. Doe mij maar een wijntje, de verdeg of chardonnay. Een mooie volle rode, drink je met me mee. prachtige Dat zonnetje schijnt en ik zeg over una botella. En nu gaat het gebeuren.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 Premier Rutte is het eens met de kritiek op zijn zichtbaarheid. Dat zei hij in op 1. Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis als bij de aardbevingen in Groningen... kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Het is de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gelukt om een ruimtesonde met hoge snelheid tegen een ruimterots te laten botsen. Het was een test om te onderzoeken of een ruimterots die op de aarde af zou komen zo bijgestuurd kan worden. Het weer, het is een bewolkte dag met veel regen. In de middag ook kans op onweer en hagel. En het wordt ongeveer 12 graden. but the Milky Way I close my eyes free falling into another space and time I miss you and your electric light Touchdown in the land of the Delta Blues In the middle of the pouring rain W.C.